Het nummer dat u heeft gekozen reageert niet. Probeer het later opnieuw. Arjan van 23 die hing ook anderhalf uur aan de lijn, maar is er net doorheen geglipt en zijn afspraak is ingepland. Ja, ik wil graag het uh, eh, Janssen-vaccin hebben, want ik ga eh, in, augustus ga ik eh, op vakantie. En ik red het niet om volledig gevaccineerd te zijn met Pfizer of Moderna. Want van dit vaccin heb je maar één prik nodig. Door de drukte bij de Janssenlijn liggen meer GGD-telefoonnummers plat. Het is nu ook lastig om telefonisch een coronatest of een gewone prikafspraak te maken. Steeds meer mensen melden zich aan voor HBO-verpleegkunde. Afgelopen jaar kwamen er meer dan 9000 eerstejaars bij. Dat is volgens het CBS 12% meer dan het jaar daarvoor. Onderzoekers denken dat het komt door het afschaffen van de numerus fixus. Nu kan een onbeperkt aantal eerstejaars zich aanmelden. Zet de Route Soleil maar in je Google Maps. Frankrijk gaat weer open. Dat land staat op oranje, maar gaat vanaf morgen op geel. En dan hoef je na je tripje niet meer in quarantaine of je te laten testen. Om Frankrijk in te kunnen gelden wel een aantal regels. Je moet helemaal gevaccineerd zijn of een recente negatieve PCR-test kunnen laten zien. En bijna 23.000 mensen zien een baan om de aarde wel zitten. Ze reageerden op de vacature van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA... want daar zoeken ze nieuwe astronauten voor een missie naar de maan. Ook Sanne van 25 uit Asperen meldde zich aan. Dat wil toch iedereen? Ik weet niet, maar het is echt prachtig daar. Ik heb, als je de foto's eh, bekijkt op Instagram over wat daar allemaal gebeurt. Ja, ik vind het allemaal gewoon heel interessant. En de enige wandeling die ik nog kan maken is een ruimtewandeling. Dus ja, ik ben er voor helemaal voor in. Ze heeft dus nogal veel concurrenten. Bijna 23.000 mensen uit heel Europa melden zich aan. En een kwart daarvan is vrouw. Ook reageerden er ruim 200 mensen met een lichamelijke beperking. De ESA maakt eind volgend jaar bekend wie de gelukkigen zijn. Het weer. Op steeds meer plekken is het droog en breekt soms de zon nog even door. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wat meer zon en maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is maar één opvallende vertraging. Die staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Diemen en knooppunt Watergrasmeer staat daar een file van 3 kilometer.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 と tomorrow Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf morgen zijn vakanties naar Frankrijk weer mogelijk. Het reisadvies gaat dan van oranje naar geel, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook vrijwel heel België, Griekenland, Estland en Litouwen gaan op geel. Maar Lissabon wordt juist oranje. In Hongkong staat voor het eerst iemand terecht voor overtreding van de veiligheidswet... die een jaar geleden werd ingevoerd. De man van 24 wordt ervan verdacht dat hij bij een demonstratie in 2019 op een groep agenten inreed. De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is eerder deze maand in Griekenland opgepakt... omdat ze onderdak verleende aan een vluchteling uit Afghanistan. In de herfst besluit de Griekse rechtbank of ze vervolgd wordt. Het weer, veel bewolking en lichte regen. Vanmiddag droog en meer zon bij 17 tot 20 graden.